Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In het bedrijfsleven is de loonkloof tussen mannen en vrouwen de afgelopen jaren niet kleiner geworden. Dat blijkt uit onderzoek door het CBS, waarbij de cijfers uit 2018 en 2020 met elkaar zijn vergeleken. Vrouwen verdienen gemiddeld 19% minder dan mannen bij vergelijkbare banen. Bij werknemers in dienst van de overheid nam het loonverschil wel iets af. Daar verdienen vrouwen zo'n 6% minder dan mannen. Twee jaar geleden lag dat nog op 8%. Bij leidinggevende posities is er geen loonverschil meer tussen mannen en vrouwen. Het demonstratierecht staat in Nederland onder druk. Gemeenten en de overheid leggen, met een beroep op de openbare orde... demonstranten onnodig veel beperkingen op. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Volgens Amnesty zien burgemeesters demonstraties vooral als een risico voor de openbare orde... en niet als de uitoefening van een mensenrecht. De meeste demonstraties verlopen zonder problemen, al dus Amnesty. Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie hoopt op een revolutionaire beweging die bij wijze van spreken de Tweede Kamer bezet om de regering weg te krijgen. Hij deed die uitspraak in een interview met een Belgische website. Volgens Van Meijeren gedraagt de staat zich tyranniek en worden Nederlanders van hun grondrechten beroofd, onder meer door de coronamaatregelen. Premier Rutte noemt de woorden verwerpelijk en totaal onverantwoord. Voetballer Cristiano Ronaldo lijkt aan te sturen op een vertrek bij Manchester United. De sterspeler heeft in een interview hard uitgehaald naar zijn trainer, Erik ten Hag. Ik heb geen respect voor hem, omdat hij ook geen respect voor mij toont, aldus dus Ronaldo. De 37-jarige Portugees zegt zich verraden te voelen. Hij heeft het gevoel dat ten Hag en een aantal bestuursleden hem weg willen hebben. Ronaldo werd onlangs geschorst omdat hij weigerde in te vallen tijdens de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Het weer, vannacht is het helder.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 You are the man who takes me to the night So if the sky was falling on ourselves And follow no one else Could we leave it all behind? So won't you love me now, love me now, love me now, la la la la Love me now, love me now, love me now, la la la la Love me now, love me now, love me now I need you to love me like you never loved me So won't you love me now, love me now, love me now do. When I do what I do. Don't I make it look easy, baby? I, ah, but I'm fooling you. Don't I make it look easy, baby? Ah, I'm good at keeping my cool. little bit, I need a little bit of respect.